Wilders schrijft dat hij niets heeft teruggenomen van zijn uitspraken. Uber gaat ondanks een verbod door de overheid en de rechter gewoon door met Uberpop. De goedkope particuliere taxis blijven rijden. Het bedrijf gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die stelt dat de overheid Uberpop terecht heeft verboden. Het gaat namelijk om illegaal taxivervoer omdat chauffeurs klanten rondrijden zonder een vergunning. De economie trekt aan en de huizenprijzen stijgen, maar het gaat allemaal niet snel. Dat zegt de Nederlandse Bank in de halfjaarlijkse economische ramingen. Voor veel huiseigenaren met een restschuld zal het misschien nog tien jaar duren voor die is weggewerkt. Wel krabbelt de huizenmarkt langzaam weer op. Verder zegt DNB dat de werkloosheid daalt. In Apeldoorn zijn mensen onwel geworden doordat ze in huis hadden gebarbecued. Ze konden door de gasstoring niet koken en hadden daarom de barbecue binnengezet. Er kwam giftig koolmonoxide vrij. Zo'n 540 woningen in de stad zitten sinds gisteren zonder gas... nadat er modder in een gasleiding terecht was gekomen. Het toestel van de KLM met passagiers die dagenlang gestrand waren op Sint Maarten is geland op Schiphol. Het vliegtuig waarmee ze vrijdag naar Nederland wilden reizen kampte met technische mankementen. belangrijke onderdelen moesten uit Nederland komen en de reparatie duurde langer dan verwacht. Bovendien moest het vliegveld worden ontruimd vanwege een bommelding. Het weer wisselend bewolkt en buien. Later vanmiddag en vanavond kan het daarbij onweren en hagelen. En ook kan wat natte sneeuw vallen. Het is 4 tot 7 graden. Morgen geregeld zon en tot in de avond droog. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.